eindbedrag van Spin for Life. Het eindbedrag van Spin for Life 2026 is 400.183 euro. Wat een waanzinnig bedrag. Dankjewel. We gaan er. Niks marathon. Thomas van Empelen. Yes. Ron, jij wilde een plaat horen van The Passion, begreep ik. Je lag zelfs om Maat, nee hè? Nee. <laughs> nee. En eh, welke wilde je wel horen? Uh, niet te veel laat van Reflect. Ja, dat is toch honderd keer een betere plaat ook, hè, zeg. Oh, ja, maak jij welke remix. <laughs> ja. We, hebben eh, de Adam K remix erbij gepakt. Jij zit op de snelweg op dit moment. Kan je al zien een beetje de paasdrukte op de wegen ook? Ja, hier valt wel mee. Eindhoven is druk. Eindhoven was druk. Oké, duidelijk. Nou, Ron, succes nog even in de vrachtwagen daar. Voor jou en voor iedereen in Nederland. Een van de allermooiste trendsplaten ooit. Reflect, niet te veel loved in de Adam K remix. Dankjewel, later. Een fijn weekend. is op verzoek. Kom maar door in de Slam app. Wat wil je horen? En dit keer, ja, het mag altijd, maar we sturen geen tiki zoals gisteren. En mag ik altijd nog doneren voor Spin for Life. Dat mag het hele jaar door. Na de telefoon hangt uh, eh, Raffaella. Goedemiddag. Goedemiddag, met Raffaella. Ja, uh, eh, Raffaella, moet je even me even helpen. Ehm, jij vraagt de volgende plaat aan voor jouw schoonmaakster... maar de track die heet House Arrest. <laughs> Ja, dat klopt. <laughs> ben je schoonmaakster aan het gijzelen voor 20 eh, euro? Of, eh? Ik zou er heel graag willen gijzelen, elke week. Maar eh, <laughs> dat kan helaas niet. Maar ze is de beste van heel Nederland. En ja. ja. zij wil alleen maar slam. Oké, alleen maar slam op de radio. En volgens mij geniet jij er ook wel van. vertel, welke track wil je horen dus? Ik wil heel graag House Arrest van Sophie Tucker en Gorgon City horen.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 Oftewel, de app staat wagenwijd open. Benen wagenwijd open voor jouw bericht. Wat wil je horen? Drop het en wij kunnen het voor je draaien. Zo simpel is het. Eh, Bob, goedemiddag. Hey Thomas, goedemiddag. Yo, ehm, hoe gaat Pasen er bij jou uitzien? Want ik weet toevallig, eh, je belt vaker namelijk, dat jij aardig wat kinderen hebt gemaakt op de wereld hebt neergezet en zo. Dus, Ja, nou ja, ik moet zeggen, weet je, daarmee eh, de verplichtingen doen, hè. Laat ik het zo zeggen. Paaseitjes zoeken, een beetje lief doen tegen de kids en zo. Daarom, daarom je goed verstoppen, hè, dat ze heel de dag zoet zijn. <laughs> Gewoon de hele dag verstoppertje spelen en dan eh, <laughs> toch stiekem op de slaapkamer zitten eh, met je vriendin. <laughs> ja, dat is... Je, dat moeten we maar uh, zo zeggen dan, hè? Ja, Pasen in de huizen Bob Verkaaien. Mooi, man. hey, het is uh, Pasen natuurlijk, hè. Goede Vrijdag, dat ook trouwens. Ja, ja, ja, ja. Nee, uh, eh, mooie dag, man. En welke track kon niet ontbreken met eh, deze Goede Vrijdag? Pasen. Ja, ik eh, dacht zelf... ja, dus ik heb er twee ingestuurd, Thomas. Ik weet niet wat jij... ja, welke wat denk je? Ik, ik hint op Pasen en welke track hoor je op de achtergrond al? Ja, dan gaan we konijntje. <laughs> ja, goed zo. A.k.a. <laughs> de Junkies, hier is je voor je mix marathon. Ja, lekker man. Later. Dankjewel. Hoi, hoi, dit is Slam. Ik zie mensen wiebelen. Shit. Kom op, konijntje, kom maar wiebelen, wiebelen. Kom op, konijntje, zender, aangevraagd door... Eens even kijken, uh, Frederik was het hier in de app. Lekker, wat een mooie naam ook trouwens. Mix Marathon Request, alles op de zender is door jou aangevraagd. En eens even kijken naar het eh, weerbericht. Vandaag temperatuur tussen de 9 en 12 graden. Met in het zuidoosten nog wat zon. En eh, vanavond kan het gaan regenen, helaas. Morgen al iets beter, 12 tot 16 graden. Dan de, de drie langste vertragingen richting je paasweekend. A12 richting Arnhem vanuit Duitsland. Want eh, de Duitsers komen deze kant op, de witte kentekens. Een half uurtje extra zooi op de weg. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom voor de Haringvlietbrug. Er 32 minuten en de A76 Geleen-Keulen voor de grens met Duitsland. Weg is dicht. Toch 24 minuten op een dichte weg. Dat is eh, gek eigenlijk. Hey, dan een trackie aangevraagd door Patrick. Hij wilde graag Lost precies horen met Crazy. Maar dan specifiek in de Mr. Belt Weasel edits. Die hebben wij. Hielke mixt hem in. Hier bij Slam Mix Marathon Request. Oh Lord. Hear me turn these words into a song. For them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? So what if I am? crazy. so much harder than I thought. But I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. Die heeft het nog steeds over Bouwsa. Die zegt, eh, laat die rechtszaak maar komen. Maar goed. En Magnetic worden we aangevraagd door Ronnie. Eh, die track Magnetic gemaakt door eh, drie gasten in een vakantiehuis. Klinkt bijna soft erotisch als je het zegt. Drie mannen, één vakantiehuis. Maar er kwam gelukkig een track uit. Daarvoor nog voor Max, Snoop Dogg en Smoke Weed Every Day. Nou, dat is gelukt. Na de telefoon hangt eh, Igor. Goedemiddag. Goedemiddag. Uit Den bos, 28 jaar. En de vrijdag is jouw thuiswerkdag en dus ook de mixmarathondag. Lekker. Ja, zeker. Nee, daar geniet er zeker van. En uh, vertel even, want de volgende track, daar zit een verhaal bij. Waarom deze? Nou, deze heb ik eigenlijk pas, uh, pas laatst eh, ontdekt. En ik vond zo'n lekker plaatje. Ik moet dan meteen denken aan dat je lekker op het festival staat te chillen en hard staat te gaan. Ja. En ik denk dat deze plaat gewoon, uh, ja, gewoon echt zo'n zomerplaat is. Die eh, de aankomende tijd nog veel gedraaid gaat worden. Ja, wat lekker. Ik kende deze niet. Wel volgens mij een nieuw singeltje van Obscure, Make It Right. En eh, B Side hadden we al een paar jaar terug. Maar dit is nieuw en door jou aangedragen, Igor. Lekker. Check One van Obscure op de radio. Dankjewel voor je verzoekie. Yes, helemaal goed. Hoi hoi. hoi, hoi. Mix Marathon Request, kom maar door. Wat wil je horen? Laat het weten in de Slam app. one, one, one taking all the ones, taking the guns. Make, make one, one, one, one. Taking the cuts to rock the whole equator. Check, check one, one, one, one. Making all the ones, taking the guns. Make, make one, one, one, one. Bye. maximaal eh, genoten. Deze namelijk aangevraagd door Maxi. Another and Talk to You. Van een wereldplaat en zeg, oude eh, Grand Slam ook. En eh, goed nieuws daarover, namelijk zometeen de bekendmaking van de nieuwe Grand Slam. Welke gaat het worden? Je hoort het zo meteen. Eerst een trackie aangevraagd door Hans, de nieuwste van Marlen Hofstad. Dit is Breed bij Slam. In Mix Marathon Request. good. Oh, you know we're still young, we're still. hij zich. Gewoon 24-7 Hielke Boersma. Gewoon eh, de Hielke Boersma marathon zou scoren, hij zegt. <laughs> Gaan we nog een keer voorstellen bij de nieuwe baas. Hey, dan de bekendmaking van de nieuwe Grand Slam. Dat is een wereldplaat. Hij is, kan ik nu al vertellen, van Marshmallow. De man van de vele collabs de laatste tijd. Pink, Jonas Brothers, Ellie Golding, Jelly Roll, van alles. En de nieuwste in het rijtje, dat is Portugal The Man. Die keer waarschijnlijk nog van een grote hit Feel It Still uit 2017. Maar eh, nu samen klinkt het beter dan ever. En dat levert ze dus de Grand Slam op. En die heet Phoenix. En je hoort hem nu